Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op verschillende plekken in Frankrijk was het gisteravond en vannacht onrustig. Gisteren bleek dat de pensioenleeftijd in het land definitief omhoog gaat. Daar waren een hoop Fransen niet blij mee... In meerdere steden gingen mensen de straat op, zegt correspondent Frank Renaud. Het meeste is eigenlijk gebeurd in Parijs. Hè. Er waren een paar honderd mensen op de been die door de stad trokken. Eh, die waren bijzonder boos op president Macron, op die hele pensioenwet... op alles wat er gebeurd is in het parlement. Er waren relletjes, er werd brand gesticht op straat... en er werden in totaal 171 aanhoudingen verricht... heeft de politie rond middernacht bekendgemaakt. Het is niet bekend of er ook in andere Franse steden mensen zijn aangehouden. In Rotterdam zijn bij een brand vannacht meerdere woningen ontruimd. Twintig mensen moesten hun huis uit. Er is één iemand gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. De meeste mensen konden rond een uur of vijf weer terug naar huis. Zes woningen zijn door de brand niet meer bewoonbaar. En drie tv-zenders in Ecuador hebben brieven met explosieve USB-sticks ontvangen. Een journalist raakte licht gewond toen hij zo'n stick in een computer duwde waarop die ontplofte. Waarschijnlijk hadden criminelen het gemunt op bepaalde journalisten. De USB-stick zaten in een envelop met een naam erop. En zo klonk het gisteravond bij de gevangenis in Alphen aan de Rijn. trekkers en andere voertuigen reden rondjes over het parkeerterrein van de gevangenis. Ook waren er omgekeerde vlaggen te zien. Het was een steunbetuiging aan shovelbestuurder Johan R. die daar in de cel zou zitten. Hij zit vast omdat hij bij boerenprotest in Den Haag door een politieblokkade was gereden. En het weer nog een grijze dag met vooral vanochtend veel regen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen wel vaker droog en kan de zon ook af en toe doorbreken. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De dinsdagochtendspits is ook in Noord-Holland begonnen. De meeste vertragingen nu op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Kogen en knoop het Koenplein... die 3 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam... staat een file tussen Monnikendam en Broek en Waterland.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlandse bedrijven maken zich geen zorgen om de app TikTok... blijkt uit een rondgang van de NOS. Tweederde van de ondervraagde werkgevers wil geen verbod van de Chinese app. De politiek wil juist wel TikTok op telefoons van rijksambtenaren verbieden. Er is veel mis bij de Londense politie. Het korps kampt met een onveilige werksfeer, seksisme en intimidatie, blijkt uit onderzoek. Aanleiding voor dat onderzoek is de verkrachting van en de moord op een vrouw van 33 door een agent. Op de Krim zijn volgens Oekraïne bij een droneaanval Russische kruisraketten vernietigd die per trein werden vervoerd. Rusland zegt dat het elektriciteitsnet en een supermarkt zijn geraakt. Het weer, veel bewolking en regen. Vanmiddag en vanavond opklaringen en het wordt 10 tot 13 graden.